Voor spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat Israël moet stoppen met het bouwen van nederzettingen in Palestijns gebied. De resolutie haalde het doordat de Verenigde Staten zich onthielden van stemming. Dat is een koerswijziging. In het verleden beschermde Amerika Israël altijd. Israël heeft in een reactie al laten weten dat het zich niet zal houden aan de voorwaarden van de resolutie. De geheime dienst in Marokko heeft de Duitse collega's tot twee keer toe gewaarschuwd dat de Tunesiër Anis Amri bereid was een terroristische aanslag te plegen. schrijft de Marokkaanse ambassade in Berlijn in een persbericht. Amri was de verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn maandag, waarbij twaalf mensen om het leven zijn gekomen. Hij is vannacht doodgeschoten. De wapens van de twee mannen die een Libisch vliegtuig naar Malta lieten vliegen waren niet echt, dat meldt de premier van Malta. Eerder was bericht dat de mannen een handgranaat en twee pistolen bij zich hadden. Na een aantal gesprekken met een onderhandelaar op Malta gaven ze zich over. De premier vertelde niet wat de kapers wilden. Op OV-chipkaarten die na 1 januari worden uitgegeven staat niet meer de vermelding man of vrouw. Het kabinet vindt dat als het niet noodzakelijk is om iemands geslacht op een pasje of document te vermelden, dat dan ook moet worden weggelaten. En Mark Rutte is vanavond naar Serious Request in Breda gekomen. Het was niet van tevoren bekendgemaakt. De premier is van plan om vannacht te blijven... in een poging de opbrengst van de inzamelingsactie verder omhoog te krijgen. We gaan even kijken of we de mensen kunnen leegkloppen, zei Rutte. Het weer tot slot regen en wind, aan zee stormachtig en daar kunnen zware windstoten voorkomen. Vannacht trekt de regen weg, morgen afwisselend zon en wolken en op veel plaatsen tot de avond droog. Het wordt een graad of acht. S'avonds opnieuw regen en dan ook weer meer wind. Op eerste kerstdag eh, is er wat motregen en de temperatuur ligt boven de 10 graden.